uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er staan morgen legervoertuigen bij het RIVM-gebouw in Beeldhoven... vanwege het aangekondigde boerenprotest tegen het stikstofbeleid. De ongeveer 15 legervrachtwagens moeten voorkomen dat voertuigen te dichtbij komen. De veiligheidsregio Utrecht heeft verboden om met landbouwvoertuigen naar het protest te komen. Actiegroep Farmers Defence Force reageerde boos op het verbod... maar riep boeren op zich er wel aan te houden... Wel zei de voorman van FDF dat hij geen enkele boer ongelijk kan geven als ze toch met de trekker gaan rijden. De gijzelaars die sinds vanochtend werden vastgehouden in een bus in Oekraïne zijn allemaal vrijgelaten. De gijzelnemer is na een bestorming door de politieagenten aangehouden. Alle gijzelaars bleven ongedeerd. De gijzeling in de stad Lutsk in het noordwesten van het land duurde zo'n 12 uur. Er zaten ongeveer 10 mensen in de bus. Ze werden vrijgelaten nadat de Oekraïense president was ingegaan op een eis van de zwaar bewapende gijzelnemer. Hij moest mensen oproepen om een documentaire te kijken over het exporteren van dieren. Nederlanders die via een pakketreis op vakantie zijn in Kroatië... kunnen worden teruggehaald. Dat zegt branchevereniging ANVR. Er zitten zo'n 1200 Nederlanders in Kroatië... die via een reisorganisatie een vakantie hebben geboekt. Nederlanders die zelf naar Kroatië zijn gereisd... worden niet gerepatrieerd. Vandaag veranderde de kleurcode van het land van geel naar oranje. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie laat onafhankelijk onderzoek doen... naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse gymsport. Aanleiding is de Netflix-documentaire Athlete A... en de misbruikverhalen die daardoor los zijn gekomen. De film gaat over de Amerikaanse arts Larry Nesser... die jarenlang turnsters seksueel misbruikte... De Gymnastiek Unie roept sporters en clubs in de hele gymsport op... om zich te melden en ervaringen te delen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af naar 6 tot 12 graden. Morgen zon en wolken. Smiddags kan in het noorden wat regen vallen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Popped upon my windowsill. He said, get up, get up, you bijna 8 over 12. ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauwers. Het laatste uurtje ZFM Jazz met funky groovy stuff. Zoals van deze twee grootmeters, grootmeesters van de Afro Jazz. Tony Allen en Huge Masekela die in 2010 eh, voor het eerst bij elkaar kwamen in de studio om een eh, ja, aantal opnames te maken en een album te gaan uitbrengen. ze maakten dat album niet af. En eh, dat kwam er eigenlijk dus nooit van. De opnames bleven op de plank liggen. En beide kwamen te overlijden onlangs. En nu werden deze opnames uh, postuum uitgebracht op het album Rejoice. Eh, net uitgekomen, de song We Have Landed. Funky stuff krijg je in het laatste uur. Met natuurlijk het vaste item, de top 2020 cover-up. Eerst Bad Girls. De bebop- en alt-saxofonisten uit de Nederlandse jazzgeschiedenis... gaf zich in de jaren 70 over aan zijn guilty pleasures. Het maken van smooth jazz-uitvoeringen van bekende pop- en disco-songs... een beetje à la David Sanborn en Groover Washington. Piet Noordijk. Misschien vond hij het gewoon leuk of had hij het geld eh, nodig. Ik weet het niet. Wie zal het zeggen? We kunnen het hem eh, niet meer navragen. Maar een lekker nummertje was het wel. De man achter de klassiekers van Miles Davis, Miles Ahead, Porky and Bass... uit de jaren, eind jaren 50, Jill Evans, de arrangeur en componist... die stond in 1970 op het punt een plaatje te maken met eh, niemand anders dan Jimi Hendrix. Maar ja, die kwam toen net eh, te overlijden. Dus ja, wat doe je dan? Uiteindelijk wordt het een eh, tribute-album van het Jill Evans Orchestra aan natuurlijk Jimi Hendrix... Um, Plays the Music of Jimi Hendrix heeft het album eh, officieel. Waarvan het nummer Angel met eh, Billy Harper op uh, eh, sax. Hoogste tijd voor de top 2020 cover-up. Want dat nummer Angel van Jimi Hendrix net, die staat volgens mij niet in de top 2000 van 2019. Eh, want daar gaat het over hier bij de top 2020 cover-up. Jazzy groovy covers van nummers die in de top 2000 staan. Zoals deze van, eh, in uitvoering van Cody Wong met eh, het Metropool Orkest. Luister maar, deze ken je vast en zeker. het Metropoolorkest. En op vocale Cody Fry. Cory Wrong is een eh, ehm, Amerikaanse gitarist uit Minneapolis. speelde ook met eh, leden uit de band van Prince in het verleden. En hij heeft dus net een album uitgebracht. Dus je hebt hier ook nog even weer een nieuw album te pakken. Live in Amsterdam. Eh, gesproken. Ik mag ook graag een bluesplaatje eh, draaien. Blues komt eigenlijk veel te weinig aan bod op de Nederlandse radio. Dus bij ZFM, ZFM Jazz draaien we ook altijd in het derde uur. Een bluesplaatje hier bij mij. Edward Rauwers is mijn naam. Maar wie je nu gaat horen is John Blues Boyd. What my eyes have seen. say what my eyes have seen. If you could walk a mile in these shoes that do not fit. across this land. We try to fight for freedom, but they pushing people down. We try to cling to hope, but bad luck is all we found. The voices of the that lonely man Been down for days Trying to set himself free But they can't hear The sound that he speaks He's gotta be heard and seen But there ain't even nobody listening To the sound he breathes Cause he's just lonely is that lonely band Got news for days. Trying to set the world free. But they won't hear the truth that they speak. They're trying to be heard and seen. There ain't even nobody listening to the sounds they speak. But they keep playing loud and I'ma keep to my scene. Cause I don't want nobody to talk to me. Lonely man, lonely man, lonely me. hoorde twee nieuwe albums. Het eerste, John Blues Boyd, eh, met zijn machtige vocalen bijgestaan door Kit Anderson op een gitaar van het album What My Eyes Have Seen. En net luisterde je naar Leonard Patton, eh, die zijn krachten, vocale krachten bundelde met het trio van pianist Danny Green. En tezamen heten ze LP en the Vinyl. En het nummertje heette The Lonely Band en het album Heard and Seen. Eh, LP en de vinyl. Dus lekker, eh, lekker bandje. Echt eh, lekker in het gehoor liggende muziek. keren we terug bij de top 2020 cover-up. Ik eh, vergat daar straks te vermelden dat Corey Wong's uitvoering van Bruce Horsby... That's the way it is... Ehm, binnenkwam bij ons op de top 2020 eh, cover-up op plek 1435. Ja, die top 2020 cover-up die maakt faam furoren ver buiten ehm, Zandvoort veel eh, reactie krijgen we daarop. En waarschijnlijk ook op het volgende nummertje.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 all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me.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 There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Oh, I said maybe. the one that saves me. is Wonderwall, de beruchte broertjes eh, Gallagher. Maar ja, beruchte broers die heb je veel in de muziekgeschiedenis. Zoals bijvoorbeeld de gebroeders Elvin, Dave en Phil. Die hadden een geweldige band in de jaren 80, de Blasters. Een blues- <clears throat> en rockband. Maar ze kregen knetterende ruzie en ze speelden nooit meer samen tot een jaar of vijf, zes geleden ze, wat ouder en wijzer geworden, besloten om weer samen albums te gaan uitbrengen. En dit nummertje komt daarvan een van die albums. Lost Time heet het eh, treffend House Top. out in the yard. She picked up a and she hit him hard, hit him hard, killed him dead. Now the chicken's in the gravy and the gravy's on the bread. Baby's in the cradle, brother's on the town, sister's in the parlor trying on a gown. Mama's in the kitchen, messing all around. Papa's on the housetop, won't come down. baby, don't you cry. The blues gonna leave you by and by. Papa came in out of the cold, put the baby in the cradle and the blues out the door. Baby's in the cradle, brothers on the town, sisters in the parlor trying on a gown. Mama's in the kitchen messing all around. Papa's on the housetop, won't come down. on your back, you gotta keep them on the run. Hitting your mark is too dark to see the reason. Winter, spring, summer, and fall through every season. Staying alive while you're trying to break out. Gotta uit Zuid-Carolina. Ranky Tanky. Ze kwamen al eerder voorbij bij mij hier in Z, eh, bij ZFM Jazz. Met hun mix van jazz, gospel, Afrikaanse ritmes en Appalache muziek. Ranky Tanky. keren snel weer terug bij de Top 2020 cover-up... want het valt in de smaak. De telefoon staat rood gloeiend. Ja, ik heb er weer een klaar liggen. Fly like an eagle. Plaats 721. Neville Brothers. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the slipping, slipping, slipping into the future. ought the house the people that's living out in the street. Well, I know there's a ook mee op het origineel van The Rolling Stones, Gimme Shelter, van het album Let It Bleed uit 1969. Dit is van haar eigen album uit 1970, binnenkomend op nummer 431 in onze Top 2020 cover-up. Ja, het zit er alweer bijna op. Eh, er zijn enorm veel platen weer voorbij gekomen in de afgelopen drie uur. En eh, denk je van, ik wou eigenlijk wel weten wat er eigenlijk voorbij is gekomen. Ik heb het niet allemaal kunnen opschrijven, kunnen noteren, kunnen onthouden. Nou, niet eh, getreurd. Ehm, de hele playlist van de, deze drie uur komt op de ZFM Jazz Facebook page te staan later deze middag. Dus kijk het nog eens een keertje na. Ik begon het al, de uitzending het eerste uur met onder meer eh, die Don Vappi, die eh, eh, banjo-speler die eh, <clears throat> Creoolse muziek uit New Orleans... Eh, van een nieuwe sound voorzag op zijn eh, banjo. Ik eindig met andere gasten uit New Orleans... die ook die Creoolse muziek met elektronica verbinden. Ehm, met de Indiaanse chieftains die meezingen. Nola is Calling heet de band. New Orleans komt eraan, zeker weten. Downtown, dit nummer doet het erg goed bij mij thuis. Bij de kids, maar misschien ook op het strand, in de tuin waar je ook bent. Blijf luisteren naar ZFM en vooral naar ZFM Jazz. Volgende week uh, zit hier Japen met zijn programma. Ik eindig met een swingend Nola is calling downtown. Downtown. Downtown. Downtown. That downtown religion. Downtown. I go. Downtown. I go. downtown. I go that downtown religion. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I do the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife I'm coming that morning because my life. Downtown, downtown, downtown. the same old thing. Crying like Jean, that's how I feel. No nomadic grind morning, I play for real. We don't ball no trouble, we'll kill him dead. Got a spy that morning, snatch his crown off his head. Lord have mercy, that's what I said. Be the pretty big chief on the holiday. Send your spies send your flag, I won't get mad. I do the jungle boogie on the overpass. Talk to my mother and told my wife, I'm coming that morning because my life's in the downtown, downtown, downtown. senti qu'à les esprits, ouais. Non, c'est, non, c'est, on va tout seul downtown, downtown, downtown, downtown religion, downtown religion, downtown religion. Morphine, you could let them come. On a Mardi Gras morning, nobody run. Said I'm chief that morning from the SEV. if you don't mess with the seven, you don't mess with me. Giacomo Healy, you could let them come. Crying like you don't nobody run. Talk about trouble, they don't know why. And if they shoot the wrong signal, somebody might die. Send your spies, send your flag, I won't get mad. I threw the jungle boogie on the overpass.